Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Duikers hebben in de VS het lichaam gevonden van een derde slachtoffer van het brugongeluk in de stad Baltimore, in het oosten van het land. Het is een wegwerker van 38 jaar. Kort na het ongeluk, ruim anderhalve week geleden, werden al twee lichamen geborgen van andere wegwerkers. In totaal kwamen er zes mensen om het leven, naar drie van hen wordt nog gezocht. De brug in Baltimore stortte in nadat een vrachtschip tegen een brugpijler was gevaren. President Biden heeft beloofd dat de overheid het herbouwen van de brug volledig zal betalen. Oekraïense drones hebben zes Russische straaljagers vernietigd in de regio Rostov bij de Oekraïnse grens. Bronnen uit Oekraïne melden dat aan persbureau Reuters. De vliegtuigen stonden op een Russische vliegbasis. Acht andere toestellen zouden bij de aanval zwaar beschadigd zijn. Niemand zou gewond zijn geraakt. Rusland heeft het nieuws nog niet bevestigd. In Oekraïne kwamen gisteren drie mensen om het leven... bij een Russische aanval in de regio Zaporizhia. En dat gebeurde bij het werk van reddingswerkers... na een andere Russische raketaanval. Op een drukke ringweg in de Mexicaanse stad Puebla is een auto gevonden met daarin zeven verminkte lichamen. Vijf doden bleken te zijn onthoofd, één lijk was in stukken gezaagd. Volgens lokale autoriteiten waren op de lichamen briefjes gelegd met erop de redenen voor de moorden. Mexico wordt al jarenlang geteisterd door zwaar bewapende machtige drugskartels die zulke gruwelijke misdrijven plegen. Of de drugskartels achter de meest recente moorden zitten is niet duidelijk. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben, bij de, eerste, hebben de eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK verloren. Italië was in Cosenza met 2-0 te sterk. Bij Oranje ontbraken veel belangrijke spelers met blessures... zoals Martens, Miedema, Groenen, Roord en kiepster Van Domselaar. Dinsdag speelt Oranje weer en dan thuis in Breda tegen Noorwegen. Het weer veel bewolking met hier en daar wat regen bij 10 tot 13 graden.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 Down the road I go. Down the road I go. Down the road I go. No. come walking out. When that, that train roll up and out, I come walking out. Come walking out. Yeah, yeah, yeah, yeah. I've got too much pride the pen and to have you by my I put my armor on, I'll show you that deep inside, and you will see.